But after payday is my fun day. I shine all day Sunday. That one day when I'm with you. That one day is my fun day. Ja, goedemorgen Zandvoort. Eh, u gaat weer eh, twee uur eh, naar heerlijke jazzmuziek luisteren. Er ging even wat mis net met de opening in verband dat het, het, het nieuws niet doorkwam. Maar ja, Fred, onze Fred Kroosberg is ziek. die heeft het iets aan zijn keel. Ik wens hem hier van, vandaan natuurlijk heel gauw, dat hij heel weer gauw opstaat om goed aan te kondigen. En dan hadden we misschien ook het nieuws kunnen horen. Maar oké, okay, dit terzijde. Ik zit hier, mijn naam is Adam Spoor en ik zit hier met Jeroen van Sluisdam. En wij gaan de komende twee uur jazz voor u draaien. En u hoorde net de opening van een wel bijzondere cd. Eh, een cd die vorige week in in Haarlem met een spetterende jazzmarathon is geïntroduceerd. Op dezelfde Zeilweg in het gebouw van de vereniging was daar een, een marathon jazzdag eh, vanaf 2 uur smiddags tot s'nachts 12 uur kwamen 65 muzikanten langs om helemaal belangeloos te spelen om een brons beeld voor Ruud Brink en Reekaart in Haarlem te verwezenlijken. Eh, deze cd eh, gaan we vandaag heel veel van draaien. En eh, u hoorde net Sunday van het Ruud Brink Rekaart Sextet. En ik geef u nu het woord aan Jeroen van Sluisdam. Goedemorgen op deze iets wat frisse zondagochtend. voor degenen die zo direct gaan hardlopen in de Marathon van Zandvoort. Veel succes en we gaan relax jullie begeleiden met het volgende nummer van Stan Getz, Who Could Care. Who Could Care. heeft geluisterd naar Stan Getz met Who Could Care. Een nummer uit 1961 met naast Stan Getz op uh, tenorsax, Bob Broekmeijer op tromboon, Johnny's op bas en Roy Haynes op drums. Ja, Roy Haynes en drums. Eh, twee jaar geleden was ik in, in New York. Toen werd Roy Haynes werd 85 jaar. En er werd in de, in de Blue Note, in de jazzclub, werd daar een fantastische feest gegeven. En eh, wij mochten daar naar binnen, mijn vrouw Agnes en ik. En eh, we hebben daar genoten. Bob Crosby was daar de speaker. En nou, er werd muziek gemaakt, ongelooflijk. Maar we gaan terug naar de eh, realiteit. Vorige week, ik vertelde u net al, de Spaarde Blues, een cd uitgekomen met Ruud Brink en Descartes. Met de Skymers, Metropole, Rob Hoeken, Ben Webster, Greetje Kouwveld, José Koning, zelfs Hans Keunen. <clears throat> Deze cd is gemaakt voor het beeld wat we gaan maken in Haarlem. En het cd'tje is te koop, eh, ook hier in Zandvoort. En het is namelijk bij Music and More in de Kerkstraat. We gaan door met het eh, vierde nummer van die cd. Eh, de cd die in, of een nummer die in 1970 is opgenomen. Dat was ook een, is ook een leuk verhaal. de cd werd te koop eh, eh, was te kopen bij Albert Heijn, die hem speciaal had laten maken. En dat was eh, met de Amerikaanse saxofonist Ben Webster, die een tijdje natuurlijk in Amsterdam gewoond heeft. Ruud Brink, Descartes, Ben Webster, Johnny, Johnny Engels, Rob Longreis en Kees Slinger. Carry me back to old Virginia. gaan verder met Art Pepper van het album The Complete Surf Club Sessions. Het zijn live opnames en een van de zeldzame ehm, eigenlijk, eh, opnames waar Art Pepper op klarinet speelt. heeft geluisterd naar Art Pepper met het nummer Rose Room. Het is opgenomen in 1952 eh, live bij de surfclub in Los Angeles. Ja, en <laughs> nu heel wat anders. We gaan het even over hebben over een, een, een zeer ondergewaardeerde eh, Amerikaanse saxofonist. Eh, niet in Amerika, want daar was hij dus wereldberoemd. Maar in Europa. Terwijl iedereen hem wel eens heeft horen spelen. Hij was de saxofonist van het legendarische Louis Prima eh, combo. En eh, in 1927 geboren. Hij is twee jaar geleden is hij overleden. En hij was 18 jaar toen hij in de Cardinal in New York een... Eh, een, prijs kreeg als de beste tienermuzikant van Amerika. Hij speelde eigenlijk zijn leven lang in, in, in Las Vegas. En u hoort hem, uh, Sam Batera, in met Louis Prima. Come back to Sorrento. U heeft geluisterd naar Joe Henderson. Van het album So Near So, uh, so Far hebben we een nummer gedraaid dat heet Frenzing. Dit album uit 1993 is een eh, tribute aan Miles Davis. En naast Joe Henderson op saxofoon hoort u op bas Dave Holland, drums Al Foster, gitaar John Scofield. We gaan verder met een klassieker, uh, eh, de Blue Train van John Coltrane. geluisterd naar Blue Train, een nummer van het gelijknamige album van John Coltrane uit 1957. Naast John Coltrane op sax, Paul Chambers op bas, Kenny Drew op piano, Curtis Fuller op tromboon, Philly Joe Jones op drums en mijn favoriete trompetist Lee Morgan. Ja, en uh, dan gaan we toch weer door met heel wat anders. We komen weer even terug, eh, we gaan weer terug naar Las Vegas. Het zonnetje begint te schijnen. Ja, een uur minder slaap valt ook niet mee. Dus eh, Fred, Fred uh, Kroonsberg die heeft zich... Eh, die, ligt met een angina in bed. Maar ik verdenk hem van dat hij zich verslapen heeft. Maar oké, we gaan luisteren even terug naar Louis Prima. En hij zingt met zijn vrouw Kili Smith. Embraceable You. And I got it bad. And that ain't good. Just one look at you, my heart goes tipsy in me. You and you alone bring out the gypsy in me. Oh, I love all oh, those many oh, charms about you. Oh. off on the point. My sweet embraceable you never treats me sweet and gentle the way he mine's made out of lasagna. I got it. She said, she said, son, keep away from that woman. She ain't no good. Don't bother her. But mama didn't know what Caledonia was putting down. So I'm going down to Caledonia's house and ask her just one more time. Caledonia! Caledonia! What heeft geluisterd naar Louis Jordan met Caledonia. Louis Jordan, een van de pioniers van jazz, blues en rhythm and blues. Ehm, en ja, zoals ik al zei, het nummer Caledonia. Nou, dan gaan we weer eh, even wat anders, eh, naar wat anders luisteren. Wat hadden we ook daar? Uh. Ja, Stankets. ja, ja, ja. Nee, in, in Stockholm. Stankets in Stockholm, met, samen met Chad Baker. ze zijn dus door de zijn door Europa getrokken. In, ik, ik meen in 1982. En daar hebben ze een prachtige opname gemaakt in Stockholm. Ze kregen later ruzie. En toen is Stan Cats alleen doorgegaan. u hoort uh, Stan in een prachtige ballad. En dat is een oud volk, folkliedje. Zweeds volkliedje. En het heet uh, Dear Old Stockholm. Oh.